Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie begint een rechtszaak tegen de grensrechter van de Haarlemse voetbalclub Geel Wit. Die sloeg eind maart bij een ruzie op het veld de doelman van tegenstander Uno uit Hoofddorp bewusteloos. Het slachtoffer liep een hersenschudding op. Het OM vervolgt de grensrechter voor mishandeling. Door fraude met BTW lopen de EU-landen jaarlijks bij elkaar 50 miljard euro mis. Volgens onderzoeksplatform Follow the Money is dat de schade van gesjoemel met onder meer groencertificaten, apps, games en videodiensten. Vanwege onderlinge handel gelden makkelijke btw-regels voor Europese bedrijven en daar maken de fraudeurs gebruik van. De vicepremier van China gaat deze week nog naar de Verenigde Staten om te praten over de handelsoorlog. Die lijkt een nieuwe fase in te gaan nu president Trump een verhoging van de importheffing voor Chinese producten heeft aangekondigd. De heffing was 10 procent en vanaf vrijdag is dat 25 procent. Trumps nieuwe aankondiging leidde gisteren tot rode cijfers op de beurzen. In België zijn 30 mensen opgepakt in verband met een onderzoek naar een bende autodieven. Vanmorgen deed de politie op 200 plaatsen een inval. De bendeleden hebben volgens de VRT in de afgelopen twee jaar ruim 600 auto's gestolen. De meeste bendeleden komen uit Oost-Europa en zijn Roma. Milieudefensie heeft ook het hoger beroep in de rechtszaak over schonere lucht verloren. Het gerechtshof vindt dat de Nederlandse staat al voldoende doet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Milieudefensie wil dat de strijd tegen fijnstof en stikstof wordt opgevoerd. In 2017 kreeg de organisatie ook van de rechter geen gelijk. Het weer is nog af en toe zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Er ontstaan wat buien, vooral in het noorden.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 Je zei ik hoor bij jou. Nou loop ik alleen dezelfde straten door, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde mensen, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen zoiets is veranderd en toch is alles voorbij. Ik had hier niet meer moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien. Omdat ik jou dan met een ander zal zien een ander met jou. hier niet meer om moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien. Omdat ik jou dan met een ander zal zien. Een ander, een ander met jou. of loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath. shake, throw the away in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw the away in the dirt, yeah.